City Dijkers met het NOS Journaal. De Britse premier Sunak overlegt vandaag met Europese commissievoorzitter von der Leyen over Noord-Ierland. Bij de brexit bleef Ierland in de EU, maar Noord-Ierland stapte eruit omdat het bij het Verenigd Koninkrijk hoort. Al tijden zijn er spanningen sindsdien over handel en grenscontroles. Nu zou er een doorbraak over aanpassingen dichtbij zijn. Premier Sunak en commissievoorzitter van der Leyen schrijven dat de laatste onderhandelingen face-to-face plaats moeten vinden. Ze moeten elkaar daarom rond lunchtijd. Bij wraakacties van Israëlische kolonisten op de bezette westelijke Jordaanoever is een Palestijnse dode gevallen. Zo'n 100 andere mensen raakten gewond, meldt de Israëlische krant Haaretz. Het leger was ingezet om de rellen in de stad Hawara onder controle te krijgen. De Israëlische premier Netanyahu riep op het recht niet in eigen handen te nemen. Een paar uur na de schietpartij eerder op de dag... waarbij een Palestijn twee Israëliërs doodde... stichtte een groep kolonisten brand. Verschillende auto's en woningen werden in brand gezet. De Italiaanse premier Meloni heeft met ontzetting gereageerd op het bootongeluk op de Middellandse Zee. In Calabrië, in het uiterste zuiden van Italië, spoelde de lichamen aan van 59 migranten, onder wie 12 kinderen. Maloney zegt dat ze diep bedroefd is over de vele levens die door mensensmokkelaars zijn beëindigd. Ze wil zich met haar regering inzetten om dergelijke dodelijke boottochten te voorkomen. Volgens de Italiaanse kustwacht waren er zo'n 120 mensen aan boord van de boot. In verband met het ongeval is een vermoedelijke mensensmokkelaar aangehouden. Het weer, vannacht is het helder en het is tussen de 2 tot 5 graden onder nul.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 May comes indeed from shadows of the past that I remember till the day I die. She may be the reason I survive. The why and wherefore I'm alive. The what I'll care for through the rough and ready years.